Uur met het NOS-journaal. Conferentiecentrum in Veldhoven zijn vertrokken. Ze moesten afgelopen avond voor acht uur weg van de burgemeester... maar de eerste bus vertrok pas 2,5 uur later. Inmiddels zouden ze allemaal zijn weggebracht. De bijeenkomst die was georganiseerd door de jongerenafdeling... van de regeringspartij in Eritrea... werd donderdag verboden vanwege verstoring van de openbare orde. Daarna besloot de gemeente dat de ruim 500 Eritreërs weg moesten uit het centrum. Waar de Eritreërs heen zijn gebracht is niet bekendgemaakt. Een hoge functionaris van Veiligheid en Justitie is geschorst nadat de politie bij hem thuis een hennepkwekerij had aangetroffen. Volgens B en De Stem vonden agenten dinsdag 114 planten in zijn woning. De ambtenaar en zijn vrouw zijn opgepakt. De man was in het verleden plaatsvervangend directeur van meerdere gevangenissen, waaronder de zwaar beveiligde inrichting in Vught. Hij zou nu een andere hoge functie hebben bij de dienst justitiële inrichtingen. In Rome hebben afgelopen avond tienduizenden gelovigen met de paus meegelopen in de processie om de lijdensweg van Jezus Christus te herdenken. Tijdens de kruisweg refereerde de paus aan het lijden van vluchtelingen, migranten en oorlogsslachtoffers. Ook sprak hij over schaamte vanwege alle beelden van verwoesting die zo gewoon zijn geworden in ons dagelijks leven. De veiligheidsmaatregelen in Rome waren zeer streng uit angst voor aanslagen. Bij het Openbaar Ministerie moeten meer gekleurde aanklagers komen om een kenniskloof tussen het OM en de samenleving te voorkomen, zegt OM-topman Herman Bolhaar in de Volkskrant. Volgens Bolhaar wordt de samenleving steeds complexer, maar verandert zijn organisatie niet genoeg mee. Het is niet bekend hoeveel gekleurde officieren er nu bij justitie in dienst zijn. Het weer komende uren vanuit het noordwesten regen. In de ochtend breekt de zon soms door. Later valt er plaatselijk een bui. Het wordt 10 tot 11 graden.